uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Senaat ingestemd met de benoeming van Amy Coney Barrett bij het Hoge Rechtshof. Met 52 stemmen voor en 48 tegen. De conservatieve Barrett is voorgedragen door president Trump. Het is zijn derde benoeming bij het Hoge Rechtshof... dat nu een duidelijke conservatieve meerderheid heeft. Zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve. Ze zijn allemaal voor het leven benoemd. Nooit eerder werd een benoeming zo kort voor de verkiezingen afgehandeld. Bij de verkiezingen volgende week staat ook de republikeinse meerderheid in de Senaat op het spel. De politie heeft in twee weken tijd duizend boetes uitgedeeld voor overtreding van de coronaregels. Dat zei minister Grapperhaus gisteravond na overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio's. Het aantal ligt veel hoger dan in de zomer, toen er maar een handjevol boetes per week werd uitgeschreven. Bij het stilleggen van illegale feesten worden nog steeds vrijwel geen boetes uitgedeeld. Dat komt doordat daar niet genoeg agenten voor beschikbaar zijn. Grapperhaus wilde niet vooruitlopen op mogelijke nieuwe maatregelen. Hij zegt dat veel afhangt van het aantal besmettingen de komende dagen. In meerdere Italiaanse steden is gisteravond gedemonstreerd tegen de aanscherping van de coronamaatregelen. Het was onrustig in onder meer Milaan en Turijn. De politie zette daar traangas in tegen betogers die onder meer brandbommen naar agenten hadden gegooid. In Napels waren duizenden demonstranten op de been die eisten het aftreden van de gouverneur. In Italië zijn alle bioscopen, theaters, zwembaden en sportscholen dicht. Restaurants en cafés mogen alleen overdag open zijn. En alle Italianen wordt gevraagd in hun eigen gemeente te blijven. Het aantal besmettingen in Italië loopt snel op. Nederland heeft het reisadvies voor Italië op oranje gezet. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen.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 Don't forget you told me that you'll always pick up, pick up when I go. I take a love to go. It's everywhere. take a left to go. got no hesitation. Have to deal with the tears. can give them a meaning, but I know that you're worth the risk.